Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan heeft in Brussel gepraat met Europese leiders over de migrantenstroom. De EU wil dat Turkije zijn grenzen beter bewaakt, mensensmokkelaars aanpakt en meer vluchtelingenkampen opzet. In ruil vragen de Turken een no-fly zone bij de Syrische grens en een veilige bufferzone voor vluchtelingen tussen Syrië en Turkije. Oekraïense militairen trekken zich langzaam terug uit het gebied rond de oostelijke stad Lugansk. Ook de pro-Russische rebellen in die regio zijn begonnen met het weghalen van tanks en wapens. De terugtrekking is onderdeel van de afspraken in het akkoord dat in februari in Minsk werd gesloten. Maandenlang gebeurde er niets, maar nu zijn de eerste troepen dus toch vertrokken. De Amerikaanse president Obama gaat vrijdag naar Roseburg in de Amerikaanse staat Oregon. Daar zal hij praten met nabestaanden van de schietpartij van afgelopen donderdag. Een man van 26 schoot toen negen mensen dood. Hij kwam zelf ook om het leven. Kort na de schietpartij pleitte Obama voor een strengere wapenwetgeving. Het was de vijftiende keer dat de president zijn medeleven moest betuigen na een groot schietincident. Bij eerdere gevallen pleitte hij ook al voor strengere wetten. In een plaatsje in de Amerikaanse staat Tennessee heeft een jongen van elf zijn buurmeisje van acht doodgeschoten. Volgens lokale autoriteiten wilde de jongen de twee puppies van het meisje zien, maar dat mocht niet van haar. Vervolgens pakte hij het jachtgeweer van zijn vader en schoot het meisje dood. Ze overleed in het ziekenhuis. De jongen is aangeklaagd voor moord. Het weer trekt een gebied van regen over het land en het koelt af tot 12 graden. In de ochtend wordt het droger en is er van tijd tot tijd zon.